uur. Citydijkers met het NOS Journaal. In de Canadese hoofdstad Ottawa heeft de politie een einde gemaakt aan het protest bij het parlement... tegen de coronamaatregelen en de regering van premier Trudeau. Drie weken lang hadden de demonstranten het parlement geblokkeerd, onder meer met vrachtwagens. de agenten hebben pepperspray en flitsgranaten ingezet om het protest te beëindigen. De afgelopen twee dagen zijn 170 mensen aangehouden en bijna 40 vrachtwagens weggesleept. De politie zegt dat er alleen her en der nog kleine groepjes betogers zijn in andere delen van Ottawa. De NAVO verwacht dat Rusland overgaat tot een grootscheepse aanval op Oekraïne. Volgens NAVO-chef Stoltenberg wijst niets erop dat Rusland troepen terugtrekt van de grens met Oekraïne, zoals de Russen zelf zeggen, en komen er juist meer troepen bij. Verder zei Stoltenberg dat er tekenen zijn dat Rusland een reden zoekt om Oekraïne binnen te vallen. Ook de Britse premier Johnson zegt dat er aanwijzingen voor zijn in een interview met de BBC zegt hij dat Rusland de grootste oorlog in Europa sinds 1945 aan het voorbereiden is. Er moet een serieuze aanpak komen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag... vindt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld. Herman Bolhaar zei in Nieuwsuur dat er al veel commissies zijn geweest... die aanbevelingen hebben gedaan, maar dat die weinig effect hebben gehad... en dat het nu echt tijd is voor actie adviseert onder meer dat er veel meer over seksueel geweld moet worden gesproken. De komende dag zou de meeste hinder op het spoor voorbij moeten zijn, denken NS en ProRail. Verwacht wordt dat bijna overal dan weer de normale dienstregeling geldt. Alleen op de trajecten Geldermalsen-Tiel en Amersfoort-Apeldoorn wordt nog uitgegaan van hinder. De afgelopen dag reden nog nauwelijks treinen... omdat de schade aan het spoor nog te groot was na de storm van vrijdag. Het weer overwegend droog en 2 tot 5 graden. De komende dag verloopt grijs met vaak regen en maximaal rond 11 graden.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 I said don't look back, but I go right back. And all of a sudden I'm hypnotized. You're the one that I can't deny. Every time that I say I'm gonna walk away, you turn me. When you're moving your body around and around.